In Libië heeft de minister van Binnenlandse Zaken Younis de kant gekozen van de betogers heeft zijn ontslag ingediend en zijn steun aan de Libische leider Gaddafi opgezegd, zo meldt Al Jazeera. TV-station omschrijft Younis als de tweede man van het regime. De minister, die ook generaal is, heeft het leger opgeroepen Gaddafi de rug toe te keren en ook de kant van de demonstranten te kiezen. Younis noemde de eisen van de bevolking legitiem. De Amerikaanse minister Clinton heeft Libië gedreigd met sancties als er geen einde komt aan het geweld. De website van de Rabobank is afgelopen weekend opzettelijk platgelegd. Van zaterdagavond tot zondagmiddag konden klanten niet internetbankieren netwerk was overbelast omdat het werd bestookt met dataverkeer van buitenaf. De bank benadrukt dat er geen bankgegevens of andere persoonlijke gegevens van klanten zijn gelekt. Inmiddels zijn technische aanpassingen gedaan om herhaling te voorkomen. De Rabobank gaat deze week aangifte doen van de website blokkade. De noodtoestand in Algerije wordt opgeheven. Het regeringsbesluit wordt van kracht zodra het is gepubliceerd in de staatskrant. De noodtoestand werd in Algerije in 1992 afgekondigd in de strijd tegen islamitische rebellen. De afgelopen jaren is het geweld afgenomen en leken de speciale bevoegdheden vooral bedoeld om de roep om meer democratie te smoren. In Algerije is de afgelopen maand een paar keer gedemonstreerd voor politieke hervormingen. Politie en leger maakten daar met geweld een einde aan. President Bouteflika heeft gezegd dat betogingen voorlopig verboden blijven, ook na het afschaffen van de noodtoestand. Tropisch zwemparadijs Tropicana in Rotterdam wordt omgebouwd tot concerthal. De zaal gaat Rotterdam Live Event Center heten, afgekort Lekker, en krijgt een capaciteit van 6000 bezoekers. Dit najaar moeten de eerste